een Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet... en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. En ook bekende hij schuld in een belastingzaak tegen hem. Eerder zei Biden nog dat hij geen gratie zou verlenen... maar nu zegt hij dat de zaken tegen zijn zoon politiek beïnvloed zijn... en hij spreekt van een gerechtelijke dwaling... Donald Trump en Bill Clinton verleenden in hun tijd als president ook al gratie aan familieleden. Een van de grootste bazen in de auto-industrie heeft per direct ontslag genomen. Het gaat om Carlos Tavares, de topman van Stellantis. Daaronder vallen merken als Opel, Peugeot en Fiat. Het bedrijf verkocht dit jaar veel minder auto's en behaalt minder winst dan verwacht. Tavares lag daarom al een tijd onder vuur. Bij een busongeluk in Zuid-Frankrijk zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan 40 anderen raakten gewond. Tien van hen zijn zwaar gewond. De bus raakte een bergwand en belandde aan de linkerkant van de weg. Het ongeluk gebeurde bij een dorp vlakbij de grens met Andorra. Er zaten vooral Spanjaarden en Colombianen uit Barcelona in de bus... die een dagje naar Andorra gingen. Belgische sekswerkers kunnen vanaf nu in loondienst werken. Daarmee hebben ze ook toegang tot sociale zekerheden als pensioen en zwangerschapsverlof. België is het eerste land ter wereld dat arbeidscontracten voor sekswerkers bij wet heeft geregeld. Werkgevers moeten voortaan aan strenge voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen. Het weer. Het is vannacht bewolkt en hier en daar valt een bui.